uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de zware explosie in Beirut zijn zeker 50 doden gevallen... en meer dan 2700 gewonden. Onder hen ook zeker vier medewerkers of partners van medewerkers... van de Nederlandse ambassade in de hoofdstad van Libanon. En ook een niet-Nederlandse medewerker. En een van deze vijf is zwaar gewond, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Libanese premier heeft in een verklaring om internationale hulp gevraagd. Het Rode Kruis heeft na de explosie een dringende oproep gedaan om bloed te doneren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die in Beirut zijn contact op te nemen met familie of vrienden. De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland houden vast aan hun besluit om het contract met Keolis voor het busvervoer in de regio in te trekken. Omdat de streekvervoerder bij de aanbesteding opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt. In verband met de continuïteit komt er de komende twee jaar wel een noodconcessie en Keolis wordt wel gevraagd om die uit te voeren. De gemeente Rotterdam heeft de noodverordening gepubliceerd... die mondkapjes op drukke plekken in de stad vanaf morgen verplicht. Dat betekent dat bezoekers winkelstraten in het centrum... of overdekte winkelcentra moeten verlaten wanneer ze geen mondkapje dragen. Er kan ook een boete volgen. Ook de gemeente Amsterdam moet voor middernacht met een noodverordening komen. Anders kan de mondkapjesplicht voor vijf drukke plekken in de stad niet ingaan. En Rafael Nadal zal niet meedoen aan de US Open. Het Grand Slam tennistoernooi begint op 31 augustus in New York. Ashley Barty, de nummer 1 van de vrouwen, trok zich uit angst voor het coronavirus eerder al terug.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 I love to get you on a slow to China. All to myself, all alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on a faraway shore. Out on a briny with the moon big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Welkom terug bij het derde uur van ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Het derde uur, ook in het teken van China eh, ik hoop dat je de eerste twee uur ook geluisterd hebt. Dan heb je ongeveer 100 jaar songs voorbij zien komen... waarin China als eh, thema uh, functioneerde, fungeerde. En daarmee gaan we nu verder, maar een beetje buiten de jazzpaden treden we. En we begonnen nog wel jazzy groovy met Fats Domino's Slowbo to China uit de 1963. We blijven ook groovy, <clears throat> maar het wordt ook soms een beetje poppy. Zoals bij deze een beetje rhythm and blues. The Five Keys, Ling Ting Tong. I went to Chinatown, way back in old Hong Kong. of Fu Manchu. <clears throat> Sorry, ik hoor een. The Face of Fu Manchu. Fu Manchu. Ja, je hoorde in het eerste uur al Charlie Chan voorbij komen. In het tweede uur Suzy Wong. <clears throat> fictieve Chinese personages. En Fu Manchu was zo'n derde personage. Ook... Eh, eh, ontstaan in de jaren 20 in boekvorm, later verfilmd in de jaren 30 eh, door Westelingen die dan een eh, Chinees speelden. En Fu Manchu was het symbool van het kwaad, de supervillain, de mad scientist. En hier had je een liedje van Desmond Dekker uit Jamaica, The Face of Fu Manchu. Oriental Rock van de Quarter Notes. Een uh, rhythm and blues rock and roll bandje uit de jaren 50 uit eh, Amerika. Ik eh, zei ook al in het eerste uur, of je hoorde in het eerste uur... dat het thema China Girl zeer populair was. Niet alleen de laatste 20 jaar of 30 jaar in de popmuziek... maar ook 100 jaar geleden in de jazz en de toenmalige populaire muziek. Leon Thomas had zijn versie van China Doll in de jaren 70 ook refererend aan die mooie Chinese vrouw in Chinatown. Daar heeft hij haar gezien en ontmoet. little stroll on a bright summer day down in Chinatown. I had nothing to do, wasn't feeling too blue, so I looked around. Now the people were busy and the children were laughing at their work and play. And a little China doll came walking my way. China She was looking like an angel, man. She looked so fine with the sun in her hair. China keeping my cool, you could understand, but she was blowing my mind. said, You look kinda lost May i help you, please. Now my heart started thumping and my tongue started stammering. I was speaking Chinese. There's a thing about nature when your heart is good, people understand. smiled up at me and she took my hand. China doll. Hongkong dachten ze genoeg met die Chinese dolls. Het is tijd voor Real Man. Enter the Dragon, Bruce Lee. hoorde twee stukken uit de soundtrack van Enter the Dragon. De film waarmee eh, Bruce Lee in het Westen uh, bekend werd. Hij had daarvoor al twee of drie andere films gemaakt. De pionier in de martial arts eh, films. En het eerste stuk was van Lola. Laulo Schifrin, de eh, componist van de originele soundtrack van eh, Enter the Dragon uit 1973. Eh, Gevolgd door het main, ja, dat, dat nummer heette trouwens Sampans. En het, het, laatste nummer wat je net hoorde was het hoofdthema van die soundtrack Enter the Dragon. Uitgevoerd door New Cool Collective uit Nederland. En... <clears throat> Die films waren verantwoordelijk, die Bruce Lee films... voor een kung fu craze, een kung fu crackte, een eh, gekte. En daar maakte een man uit eh, Jamaica handig gebruik van... met zijn Dance the Kung Fu als een minder bekende nummer. Maar Kung Fu Fighting natuurlijk het allerbekendste. Maar ik draai, ik draai Dance the Kung Fu van Carl Douglas, omdat hij wat minder vaak gedraaid wordt. Carl Douglas, een Jamaicaan, die verhuisde naar Groot-Brittannië... en daar zijn eerste grote hit scoorde. Dan uh, eh, Kung Fu Fighting, maar nu Dance de Kung Fu. shine You drop and you dip weer, The China Girl. De uitvoering van, of het nummer van Lee Helm in dit geval. Lee Helm, die je misschien kent als drummer van de band. Eh, toen die band uiteenviel, ging die solo verder. Dit komt van zijn album American Song uit 1980. En de tekst is eigenlijk het tegenovergestelde van de song van David Bowie een eh, aantal jaren later. David Bowie die vooral het Chinese meisje waarschuwt om niet met hem in zee te gaan. Blijf ver bij me weg, want ik ruïneer je wereld, eh, geloof ik, eh, zo gaat de tekst. Maar Livon Helm zegt, eh, meisje, vrees niet, luister niet naar je papa. Ik zal goed voor je zijn. En dat is dus een heel andere invalshoek dan die van David Bowie. Iemand die ook over China White, Sweet China White schreef... was Lowell George, George van de Little Feet. Sweet China White. Maar dan heeft hij het niet over een girl, maar over drugs natuurlijk. En daar ging hij uiteindelijk ook aan ten onder. Dit eh, nummer werd uitgegeven nadat hij in 1979 al was eh, overleden. Dit komt van een album uit 1981. China White, Little Feet. I blow away, blow away this cruel reality. and keep me from its storm. Suspicion has crept in and ruined my life. I'm messed up and hassled and worn. story of a very unfortunate fellow man. He got arrested down in old Hong Kong. He had 20 years' privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. And now he's bopping the piano just to raise the price for a ticket to the land of the free. Well, he say he's home's in Frisco where they send the rice, but it's really in Tennessee. That's why he said, I need somebody to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco. to lend me a $50 bill and then I'll leave Hong Kong far behind me for happiness once again. Won't someone believe I begin to see that bay again? But when I try to leave, line won't let me fly away. I need somebody to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. unfortunate fellow man. He got arrested down in old Hong Kong. He had 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gone In het eerste uur hoorde je het origineel van de Hong Kong Blues van de hand Hoagie Carmichael. Hier een cover van Junior Brown, een country blues jazz eh, gitarist en zanger uit 1996. Hong Kong Blues, ja, dat nummer gaat dus over eh, eh, iemand die zijn vrijheid kwijtraakt... omdat hij waarschijnlijk drugs heeft gebruikt, opium in die tijd in, in het verleden... en en die moeite doet om terug te komen naar Amerika, naar de vrijheid... Um, Iemand die ook gefascineerd is door het oude Shanghai. En dat Shanghai, dat kwam in het eerste uur ook aan bod. Is eh, Robbie Robertson. Je hoorde net Lee van Helm uit de band. Nou ja, Robbie Robertson is natuurlijk de belangrijkste man uit de band. En hij heeft onlangs een album uitgebracht. En daarop staat een nummer. Shanghai Blues. En dat verhaalt ook over die periode in de jaren 30, 40 in Shanghai. En natuurlijk gaat het weer om drugs, gangsters And Godfather. his revenge rappers in eh, de Verenigde Staten. Met zijn nummertje Ling Ching Tong uit de 1981. Hij was eh, bekender met het hitje eh, Hey Sadie. Misschien ken je dat nog wel. Ook uit begin jaren 80. We zitten alweer in de laatste 10 minuten van de drie uur lang durende special over China. Jamaica kwam daar ook vaak in voor. de volgende man is ook een meesterlijke muzikant uit Jamaica, Lee Scratch Perry. Met de Dance Hall Kung Fu. Let me see you strike a kung fu pose. Hey, it's not ninjutsu, not aikido, not taibo, not karate. It's kung fu dance, dance, dance. Not you that do, tell me what you up to Inna the club I do the dance all kung fu Watch the old woman inna the corner she a get rude Inna the club I do the dance all kung fu I would that Jimmy knife. club I do the dance all kung fu. Watch the old woman in the corner, she a get rude. Inna the club I do the dance all kung fu. Give me two chop and spin around on your toes. Make me see you strike a kung fu pose. Hey, it's not ninjitsu, not aikido, not taibo, not karate. It's dance all kung fu. Kung fu. kung fu. Kung fu, kung fu, kung fu. Die Scratch Perry, Dance Hall, Kung Fu. Ja, we hebben nog een minuut of zes te gaan. Misschien nog tijd voor twee nummertjes. <clears throat> In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Eh, laat het weten. Je kunt altijd reageren op de ZFM Jazz Facebook page. Ik ga eruit eh, met de Notorious MSG. MSG met een verwijzing naar natriumzout... Eh, wat veel natuurlijk in de Chinese keuken gebruikt wordt. De Notorious MSG, drie gasten uit uh, Chinatown, Manhattan... die dachten, weet je, al die stereotypen over Chinezen... Die, daar maken we gewoon gebruik van. We gaan met humor die stereotypen ja, te keer te lijf... Ehm, humor is het beste wapen eh, in de emancipatie moeten ze hebben gedacht. En ze richten de Notorious MSG op. Eh, het volgende nummertje heet Chinese Funk. Eh, komt van hun album Die Hungry uit 2004. De Notorious MSG. Yeah, MSG is back again to funk you up. That's right. Kom Now get on ik off the tijd. tight, Notorious, MSG, Chinese Funk. Dit was het voor vandaag. ZFM Jazz, mijn naam is eh, Edward Rauhorst.